Zes uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. Het dodental na de explosie gisteren in Beirut is opgelopen tot 113... heeft de minister van Volksgezondheid gezegd. Er zijn zo'n 4000 gewonden en er worden nog veel mensen vermist. De Libanese regering heeft voor de komende twee weken de noodtoestand op uitgeroepen. En ook hebben de havenopzichters voorlopig huisarrest. Het gaat om degenen die de afgelopen jaren verantwoordelijk waren... voor de opslag en beveiliging van de haven in Beirut. De explosie is vermoedelijk veroorzaakt door een lading ammoniumnitraat... die daar in een pakhuis lag opgeslagen. In het onderzoek naar het overlijden van de 14-jarige Tamar uit Marken... is de politie op zoek naar een grijze Mazda. Op camerabeelden is te zien dat de Mazda in de nacht van het incident in Marken rondreed. Twee mensen stappen uit de auto om naar de voorkant te kijken en dan weer door te rijden. Het meisje van 14 werd eind vorige maand door agenten doodgevonden in een berm langs een dijk. De politie gaat ervan uit dat ze is omgekomen door een aanrijding. De komende twee weken wordt een toename van het aantal covid-patiënten op de intensive care verwacht, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Afgelopen dag kwamen er vier coronapatiënten bij op de IC... waar nu 30 mensen met corona liggen. Ruim de helft van de opgenomen coronapatiënten... komt uit de regio's Amsterdam en Rotterdam. Ook zijn er de afgelopen dag 426 nieuwe besmettingen gemeld. Iets minder dan gisteren. De GGD's zeggen dat ze snel tegen de grens aanlopen van hun dagelijkse test- en onderzoekscapaciteit... als het aantal besmettingen hard blijft oplopen. De politie in Rotterdam heeft 30 boetes gegeven aan mensen die in het centrum van de stad demonstreerden tegen de mondkapjesplicht. Die geldt sinds vandaag in drukke gedeeltes van Amsterdam en Rotterdam. De betogers wilden het gebied niet verlaten en geen mondkapje opdoen. Het weer, de zon blijft nog lang schijnen en vanavond neemt de wind wel wat af. S'nachts koelt het niet verder af dan een graad of 15. Morgen en de dagen erna blijft het zonnig met weinig wind. In het zuiden zijn de hoogste temperaturen, lokaal tot wel 35 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Er is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat file tussen de afrit Watergraafsmeer en Knopend De Nieuwe Meer.